Het gaat om een donkergrijze Volkswagen Golf. De inbrekers gingen er met die auto bij het museum in Drenthe vandoor... en namen vier gouden topstukken mee. Waaronder het topstuk de helm uh, van Vesti uit de 5e eeuw voor Christus. Wat de leading image is geweest van onze tentoonstelling. En waar we zoveel trots eh, mee gecommuniceerd hebben naar ons publiek... dat in grote getalen ook naar deze tentoonstelling is toegekomen. De helm en drie armbanden hebben een geschatte waarde van 6 miljoen euro. Gevreesd wordt dat de daders het cultureel erfgoed zullen omsmelten. Bijna vier op de tien politieagenten willen niet meer werken met oud en nieuw, schrijft de Telegraaf. Ze zien het niet meer zitten door al het geweld en vuurwerk waar ze mee te maken krijgen. Ook vinden ze dat ze niet genoeg beschermd worden. De vakbond van politieagenten wil dat de politiek in actie komt door bijvoorbeeld een vuurwerkverbod in te voeren. Zweden heeft een schip in beslag genomen dat mogelijk met opzet gisterochtend een glasvezelkabel heeft beschadigd. Die kabel loopt onder water van Letland naar het Zweedse eiland Gotland. De afgelopen maanden zijn in de Oostzee al vaker kabels kapot getrokken. De westerse landen denken dat Rusland erachter zit. Het schip dat nu in beslag is genomen was ook onderweg naar Rusland. En een sensationele avond voor schaatser Jenning de Bo in Calgary. Hij werd daar de eerste Nederlander die de 500 meter reed onder de 34 seconden. Maar of hij na afloop uit zijn dak ging... Ja, ik had gewoon nog wel wat foutjes. Dus, eh, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben, want ik heb een eh, hele mooie rit neergezet. Ik was best zenuwachtig, omdat best veel mensen toch best wel wat druk erop hebben gelegd. Iedereen eh, van tevoren zei, toen ik hier kwam, jij gaat wel even een 33 rijden dat doe je niet zomaar, dus ik ben heel blij dat het wel gelukt is. Ja, winnen deed hij alleen helaas niet. Een Amerikaan, Jordan Stoltz, was nog sneller. Bij de vrouwen was er wel een Nederlandse winnaar op de 500 meter. Femke Kok reed haar allereerste wereldbekerwedstrijd op die afstand en was gelijk ook de snelste. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een wisselvallig dagje. Op steeds meer plekken is het nu even droog, maar later valt hier en daar wel weer een bui. Ook de zon komt er af en toe even doorheen en het kan flink hard gaan waaien langs de kust. Bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Weidewomer en Knoopend Zaandam 4 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 7 kilometer file.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 Zo'n 400 bedrijven die veel energie verbruiken... kunnen niet van het gas af... omdat ze geen zware elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Daarmee gaat driekwart van de verduurzamingsplannen... van de regionale industrie niet door. In Tilburg zijn 50 appartementen van een studentencomplex vannacht ontruimd door een brand. Ruim 20 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. Er raakte niemand gewond. De Palestijnen in de Gazastrook mogen vanaf vandaag weer naar het noorden van het gebied. Tot nu toe blokkeerde Israël dat omdat Hamas afspraken over gijzelaars niet zo zijn nagekomen.